Ones are floating by, smoking chimney tops. Am I feeling? Am I dreaming? Am I dreaming? bliss. De kerst hoor je op ZFM. ZFM. when winter days grow cold with the time it passes by we put away remember him.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 Zeker 33 mensen zijn opgepakt. Het Nicaragua-kanaal moet de stille met de Atlantische Oceaan gaan verbinden. De betogers zijn bang dat hun huizen moeten wijken voor de aanleg van het kanaal. Het personeel van geldtransportbedrijf Brinks voert zaterdag actie. De pinautomaten zullen niet bijgevuld worden. Dat laat CNV weten. Reden van de staking is dat de directie van Brinks niet is ingegaan op een ultimatum dat FNV en CNV hadden gesteld. Brinks wordt afgestoten door het Amerikaanse moederbedrijf. De bonden eisen dat een deel van het personeel een baan krijgt bij het nieuwe geldbedrijf van Rabobank, ABN AMRO en ING. Voor diegenen die worden ontslagen willen de bonden een goed sociaal plan. Het ultimatum van de bonden liep om middernacht af. Volgens CNV heeft Brinks niet gereageerd. Tientallen toeristen die door overstromingen vastzaten in een vakantiepark in Maleisië zijn geëvacueerd. Onder de vakantiegangers zijn 16 Nederlanders. Maleisische reddingswerkers hebben de gestrande toeristen met bootjes weggehaald en naar de stad Iran Toet vervoerd. De toeristen kwamen vast te zitten in het oosten van Maleisië. Door zware regenval was een rivier buiten zijn oevers getreden en was het onmogelijk om weg te komen. In Istanbul is gisteravond opnieuw een Turkse Nederlander doodgeschoten. Dat melden Turkse media. Het gaat om Vedat S. Volgens bronnen was hij een goede kennis van Ali Agun... die gisteren ook werd geliquideerd. Vedat S. was de broer van de topcrimineel Sedat S. Bij de aanslag op Vedat S. kwam volgens de Turkse krant Hiruyet... nog iemand anders om het leven. Eén persoon raakte zwaar gewond. Het weer, vannacht kan er in het noorden een bui vallen. Het is een graad of vier. Komende dag neemt de wind af.